Het meisje werd een jaar geleden aangehouden omdat ze pagina's uit de Koran zou hebben verbrand. Hierop staat in Pakistan levenslang of de doodstraf. De zaak werkt, wekte grote opschudding in bidden en buitenland. Door de pagina's in de tas van het meisje te stoppen... zou de imam christenen in een kwaad daglicht hebben willen stellen. Volgens de rechter was er te weinig bewijs tegen hem. In Cairo is urenlang heftig gevochten bij een moskee... waarin aanhangers van de afgezette president Morsi zich schuilhielden. Vanmiddag braken er vuurgevechten uit. Volgens het staatspersbureau MENA gebeurde dat... nadat ordentroepen vanuit de minaret onder vuur werden genomen. Meerdere journalisten ter plaatse zagen daarna ordentroepen naar binnen gaan. Mensen die zich in de moskee hadden verschanst zouden zijn opgepakt. Of er ook slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. Het personeel van een bank in China is maar liefst 18 uur bezig geweest met het tellen van, van bijna 100.000 muntjes. Het geld was gestort door een klant die van de rechter een schadevergoeding moest betalen. Uit protest deed hij dat in kleine muntjes met een waarde van iets meer dan een eurocent. De bank heeft geen apparatuur om geld te tellen en zette daarom al het personeel in, waaronder zelfs bewakers. Personeelsleden verklaarden na afloop dat ze geen geld meer kunnen zien. En sprinter Giurandi Martina heeft geen rol van betekenis kunnen spelen in de finale van de 200 meter op het WK Atletiek in Moskou. De Nederlander, die licht geblesseerd was, eindigde als zevende. Usain Bolt werd wereldkampioen. De Jamaicaan won eerder ook al de 100 meter. Het weer nog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanavond gaat het regenen. Morgen eerst grijs en nat.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 De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5. 23e jaargang alweer, aflevering 33. Dat alles natuurlijk van 16 augustus 2013. Deze week 18 stijgers in de lijst, geen enkele zitten blijven. Ook 18 dalers Dat betekent dat er vier platen overblijven. Die vier platen die komen nieuw binnen. Welke vier hebben dan ruimte gemaakt in de lijst na 18 weken? De Lumineers, Ho Hey. Carly Rae Jepsen, Tonight Getting Over You na 17 weken. 16 weken Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton, Ken Hollis. En na 15 weken het Bridget Mandler, Ready or Not. Een goede week deze week voor eh, Gavin DeGraw. The best I ever had. Die gaat 10 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger. En een eh, slechte week, dat is voor de Empire of the Sun met Alive. Hun zakken namelijk 17, eh, weken naar, 17 plaatsen naar beneden. In de 14e week dat ze in de lijst staat. Vorige week nog 21, deze week terug te vinden op 38. Een lang genoteerde plaat die vinden we helemaal onder aan de lijst. 19 weken geleden kwam hij binnen in de lijst van Europa. En hij is Justin Timberlake. Zijn Mirrors zakt wel 6 plaatsen van 34 naar 40. Maar wel dus 19 weken genoteerd. Op 39 drie plaatsen verlies in de 18e week voor eh, Nicole Searchinger.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 I can tell you there's no place we couldn't go. Put your head on the past, Are we going to pull it through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. But they can see this head in my heart. There's a space, and now you're home. 30 naar de laatste plek, naar nummer 40. hij is ook een van de artiesten die trouwens volgende week zondag gaat optreden tijdens de MTV Video Music Awards. Eerder werd al bekend dat Katy Perry, Lady Gaga, Kanye West daar een optreden gingen verzorgen. En nu wordt aan dat rijtje dus toegevoegd Justin Timberlake. 39 is er voor Nicole Searchinger. Boomerang zakt drie plaatsen. Empire of the Sun Alive. In hun 14e week zakken zij 17 plaatsen van 21 naar 38. De eerste binnenkomen vinden we op 37. Taylor Swift en Ed Sheeran, dat zijn tegenwoordig hele goede vrienden. Meer dan dat is het overigens niet, dat benadrukte Ed meerdere keren in een interview. Dat zal hij vast nog vaker moeten gaan zeggen, want de geruchten over die twee... die blijven natuurlijk wel de ronde doen. ze worden ook heel vaak samen gespot en dat is ook wel weer niet zo raar. Want Ed is namelijk Taylor's vaste voorprogramma op haar uitgebreide American Tour. Een zetje of niet, op muzikaal gebied doen ze het gewoon in elk geval heel erg goed samen de debuutsingle Everything Has Changed, afkomstig van Taylor's album Red uit 2012, gaat opeens heel hard in de hitlijsten. En nu is ook terug te vinden in de Euro Breakdown. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. De eerste binnenkomen op 37. I didn't before. And all I've seen 18 hours ago the Green eyes and freckles and your smile In the back of my mind making me feel like I just wanna know, you better know You better know, you better Cause everything has changed And all my walls tall, painted blue But I'll down, down And open up the door for you And all I feel in my stomach is butterflies I know you. Oh, Ed Sheeran. Everything has changed. De eerste binnenkomen vinden we dan op 37. 36 Martin Solvlect, de Cateers en Kyle zakken vijf plaatsen in de 15e week. En iedere zomer sluipen ze wel weer de top 40 in van die hersenloze zomerhits. Ook Lana Del Rey vindt de tijd voor een beetje treurnis op de radio... wat de perfecte gelegenheid brengt om haar nieuwe single te promoten. Summertime Sadness. Wederom een langzaam nummer, iets van, we eh, van Lana Del Rey tegenwoordig wel gewend zijn...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 Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. plaat in de Nederlandse top 40. Dat is deze. Robert T.I. en Pharrell en hun Blurred Lines. De Euro Breakdown staan ze ondertussen alweer 15 eh, weken genoteerd. In die 15e week zakken ze wel vier plaatsen van 29 naar 33. Waar het ook tijd voor een feestje is, is bij de mannen van One Direction. In de week dat de videoclip uitkwam van de best song ever... leverde dat meteen een record op. Miley Cyrus had toen nog het record van de meest bekeken video in 24 uur op haar naam staan. Maar die verloor ze dus aan de mannen van One Direction. Harry die eh, tweette daarover. You took a normal day and made it very special for us. En ook Liam die eh, liet het op Twitter allemaal weten. Can't believe it. Your amazing fans have broke the record. In de videoclip laten Harry, Neil, Lewis en Liam en uh, ook nog een uh, acteerskill zien. Ze spelen namelijk niet alleen zichzelf, als skypen ook nog eens in de huid van een filmregisseur, een geograaf, een marketingjongen dat alles levert een hele grappige videoclip op. Met als klap op de vuurpaal ook nog eens een eh, sexy vrouwelijke assistente. Dat is bij de mannen van One Direction. daarnaast is het ook gewoon een leuk nummer van hun. De best song ever. Deze week op 32. Eh, On my chest by the end of the night. My knees and your chest fuck me hard like me in a cardiac arrest. Let me come, let me come. Come and know you are the best. Who's bad? Memo wine pan your cock. wetter than the surfer. I ate the pussy fast, I'm about to start burping. I burp burp and relick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. <laughs> Nipple tick lit lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my dick. Why you tripping? I'm a crazy individual. N never do minimum drive-ins, Billy too. Damn bitch, talk much. I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing, got the bitch mad. Me don't like flat screen ass, I need 3D. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt, bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a. De nummer 31 van Major Lazer, Bruno Mars en Two Chain, de Butt. in de derde week omhoog. Van 37 eh, naar 31. Dan vinden wij deze week onderaan de lijst Justin Timberlake en Mirrors. In de 19e week zakt hij zes plaatsen. Drie plaatsen verlies in de 8 week Nicole Zertinger Boomerang. 14 weken zakt het van 21 naar 38 Empire of the Sun en Alive. Taylor Swift, Ed Sheeran, Everything Has Changed. Nieuw binnen op 37. 36, 5 plaatsen verlies in de 15e week van Martin Solveig Hey Now. Lana Del Rey, Summertime Sadness, nieuw binnen op 35. 10 plaatsen verlies voor de Saturdays. What About Us zakken naar 34 en uh, zakken naar 33. In de 15e week Robert Tick, en Pharrell, The Blurred Lines. One Direction, hun best song ever, komt nieuw binnen op 32. En 31 is het dus voor Major Lazer, Bruno Mars en 2 Chain The Bubble Butt. 6 plaatsen winst in de derde week. hoogste binnenkomen vinden we op nummer 30. Paper Doll is een eh, rustig liedje van een aanstaande zesde studioalbum van John Mayer... dat eh, Paradise Valley gaat heten. En volgens een eh, analyse van de tekst kan het nummer alleen maar over zijn ex Taylor Swift gaan. Waarover hij eh, You're Like 22 Girls in One and eh, No One of Them Know They're Running From. En dat alles dat moet dus eigenlijk wijzen naar Taylor Swift. En dan eigenlijk ook naar haar album natuurlijk, of haar hit 22.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 as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. and we escapade where it's extra shade. She made me wanna give and I take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. This my life. If this is a dream. I scholar, double the dollar. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped. I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I bet I get the party what? I can't be blocked. Ten years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. A hundred thousand people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain. Why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a baller. I'm leaving dream, i am open my eyes. Am I asleep? No, I'm alive. Jesse G, Big Sean en Dizzy Wrestle met Wild. In hun vierde week gaan zij omhoog van 32 naar 27. En daarvoor, of nee, daarna eigenlijk. Als laatste plaat eh, Rasmus Vader en eh, Linus Norda. We Live, We Dance, We Cry. Hun staan drie weken in de lijst. Vorige week nog 33, deze week terug te vinden op 26. Gaan nu weer eentje omhoog, 25. Vorige week nog 35, 10 plaatsen winst in de vierde week. Voor Gavin DeGraw. The Best I Ever Had staat deze week dus op 25. Antarctica, saving Africa. I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home, I can't stand this place, cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain, you're my skelter Or how can I explain that you're The best I ever had And I'm trying not to get stuck in my head But I've read that neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, and they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's starting to disappear. And maybe once a year, I think I'll clean my car. car. My reflection, I drive the car. I've been medicated with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late. Georgia, hey North Dakota. Uh, I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma. I think I love you. Negen weken staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 27, deze week drie plaatsen hoger. Terug te vinden op 24. En het Gavin DeGraw, het beste IFAT, ging in zijn vierde week van, eh, omhoog van 35 naar 25. Van weer een plekje verder omhoog komen we op 23 Dizzy Russell tegen samen met hulp van de eh, Robbie Williams. Robbie Williams trad eh, vorige maand dus op in, in Amsterdam. En mocht je dat gemist hebben, heeft uh, Pathé iets heel leuks gedaan. Want daar kun je namelijk Robbie Williams gewoon nog een keer zien. Ze hebben alles opgenomen en dan kan je hem live in de bios nog een keer eh, terugkijken. Wil je weten hoe dat in elkaar zit, moet je even kijken op de site van de Pathé zelf. Dit is dus het nummer van Robbie Williams samen met Dizzy Russell. Going Crazy gaat in de zesde week omhoog van 30 naar 23. yeah. no pass me a shot and make it a double. I'm a whole lot of trouble and I don't do subtle. It's all or nothing. I don't wanna juggle. No crabs in a bucket. I don't wanna huddle. I got my own name, trying to figure out the whole game. Going insane, 150 in the slow lane. Getting ahead of myself. I'm already thinking, how can I bet on myself? Should I be somebody else? Should I be pacing myself? I'm high as a rocket, and if I get too carried away, there be no one to stop it. Yo. ZFM.